Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Stiptheidsacties omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Door zich strikt aan de regels te houden duurt alles wat ze doen langer. De veiligheid van patiënten wordt gewaarborgd, belooft vakbond FNV. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te laten rijden. Het is de bedoeling dat er vanaf 2025 elke vijf minuten één vertrekt. Om dat te regelen moeten het spoor en de stations worden aangepast zo wordt tussen Rijswijk en Delft-Zuid het aantal sporen verdubbeld naar vier. Er zijn meer treinen nodig omdat het aantal reizigers snel toeneemt, met name in de Randstad, waar de bevolking in de komende tien jaar met een half miljoen toeneemt. Vandaag begint bij de rechtbank in Amsterdam het megaproces tegen Willem Holleder. Hij wordt verdacht van de moord of poging tot moord op zes mensen, onder wie John Mierenmet, Cor van Hout en Willem Enstra. Voor het proces zijn 65 zittingsdagen uitgetrokken en bijna 300 getuigen gehoord. Het dossier is duizend ordners dik. De inwoners van Ecuador hebben in een referendum gestemd voor een wet waarmee de president nog maar twee termijnen mag dienen. De vorige president, Correa, had geregeld dat meer ook was toegestaan. Door het referendum kan Correa niet terugkeren als president. De Super Bowl is gewonnen door de Philadelphia Eagles. Het is voor het eerst dat de American Football Club de belangrijkste sportwedstrijd van Amerika wint. Hun tegenstander, de New England Patriots, was favoriet. Het werd 41-33. De Super Bowl wordt bekeken door ongeveer 165 miljoen mensen wereldwijd. Ook de show in de pauze is beroemd. Die werd dit jaar verzorgd door Justin Timberlake. Het weer, plaatselijk kan het glad zijn, verder bewolkt... maar geleidelijk breekt de zon vaker door, vooral in het zuiden en westen. En het wordt 2 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad een kwartier vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge. Ook een kwartier vertraging naar Utrecht vanuit Den Bosch op de A2 tussen Empel en Waardenburg. Naar Amsterdam op de A2 20 minuten vertraging tussen Utrecht en Vinkenveen...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 it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. the bang bang. Come on, come on. Turn the radio you Baby, and me.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 los peladitos ya no están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 did not believe that a romance would show itself in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving words without a sound. It got to me, it almost got too loud. But now that my arms are holding on to someone as sacred as a song, to the one who wants to.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 everything evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.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 go home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 Zandvoort. Stuck in a van stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool. stick by you forever.